Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het hoofd van Shin Bet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst van Israël... heeft kort voor de aanval van Hamas afgelopen zaterdag een briefing gehad. Maar volgens de Nationale Veiligheidsadviseur van Israël... bevatte die briefing geen concrete waarschuwing... over een ophanden zijnde inval van Hamas. Waar de briefing dan wel over ging, vertelde hij niet. De briefing was om 4 uur ochtends, een ongebruikelijk tijdstip. De, in, de aanval van Hamas begon 2,5 uur later. Binnen Israël is veel kritiek op de veiligheidsdienst en op de regering... dat ze de aanval niet zagen aankomen. De veiligheidsadviseur erkende dat Israël is tekortgeschoten. Het Israëlische leger heeft bekendgemaakt dat het klaar is voor een gecoördineerde aanval op de Gazastrook. Het zou daarbij gaan om een aanval vanuit de lucht, vanaf zee en op de grond. Eerder vandaag waren ook al tekenen van een op handen zijnde offensief. Premier Netanyahu bracht een bezoek aan de Israëlische grondtroepen net buiten de Gazastrook. Hij vroeg ze of ze klaar zijn voor de volgende fase. In een video die de premier deelt op sociale media ging hij niet in op details over die volgende fase. De Braziliaanse oud-coureur Nelson Piquet krijgt toch geen boete voor een opmerking die hij maakte over Lewis Hamilton. Twee jaar geleden noemde Piquet de Britse Formule 1-coureur een zwartje. Een Braziliaanse rechter vond dat een racistische opmerking... en gaf hem een boete van omgerekend 9 ton. Maar die boete werd in hoger beroep geschrapt. Volgens het Hof was er geen sprake van haatzaaiende uitlatingen. Drie kinderen hebben vanmorgen tijdens het spelen in een bos vlakbij Breda vijf explosieven gevonden. De jongens van 8, 10 en 14 jaar schakelden de politie in. Vervolgens heeft de explosieve opruimingsdienst de bommen opgehaald. Vermoedelijk gaat het om oude oorlogsmunitie. Het weer. Vanavond en vannacht vooral in het noorden nog kans op een bui. In de noordelijke kustprovincies kan het ook hard waaien. De temperatuur daalt naar 5 tot 7 graden.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 Plus I gotta keep enough lettuce to support your shoe fetish lifestyle. So rich and famous, Robin Leach will get jealous. Half a million for the stove. Taking trips from here to Rome. So if you ain't got no money, take your broke ass home. G-G-L-L. bottoms up to hear I got people in my ear telling me these crazy things that I don't da da you, Mr. Tin Man or something. See, I don't want your cars, I don't want your jewelry. No, you can not buy this.